Mark Hokker met het NOS-journaal. Deert niet langer de gematigde oppositie in Syrië. President Hollande zegt dat hij dat heeft afgesproken met president Poetin. Volgens de Franse president zullen de Russen alleen islamitische staat en andere jihadistische groepen bombarderen. Verder is Rusland bereid om samen te werken met de door de VS geleide internationale coalitie. Die coalitie maakt al langer bezwaar tegen de Russische bombardementen op gematigde strijdgroepen. Die groepen vechten volgens de VS niet alleen tegen het regeringsleger van de Syrische president Assad, maar ook tegen IS en andere jihadistische groepen. In Washington is een man met een Amerikaanse vlag over zijn schouders over het hek van het Witte Huis geklommen. Het is de derde keer dit jaar dat iemand zo op het terrein van president Obama weet te komen. De veiligheidsdiensten hebben de man snel opgepakt, hij wordt vervolgd. Obama was op het moment dat de man over het hek klom thuis. Hij vierde in het Witte Huis met zijn familie Thanksgiving Day. Bij schaatster Thijsje Oenema is melanoomkanker ontdekt. De schaatster van 27 schrijft in een persbericht dat een kieste op haar eierstok uitgezeide melanoomkanker blijkt te zijn. Twee jaar geleden liet Oenema al een kwaadaardige melanoom op haar pols weghalen. In de Europa League heeft Ajax gewonnen van Celtic. In Glasgow werd het 2-1 en daarmee houden de Amsterdammers nog steeds zicht op de volgende ronde. Dat geldt niet voor AZ. De club uit Alkmaar verloor thuis van Partizan Belgrado met 2-1 en is daarmee uitgeschakeld in de Europa League. FC Groningen was al uitgeschakeld en verloor vanavond van Olympique Marseille. Het werd in Zuid-Frankrijk door een laat doelpunt 2-1. Het weer, kans op mist en vanuit het westen bewolking. De temperatuur ligt rond het vriespunt, waardoor het lokaal glad kan worden.